Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot zeker 3600. Ook zijn er tienduizenden gebonden. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd. Ook een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Turkije. Het gaat om 56 mensen, 65 mensen en acht reddingshonden. Zodra ze aankomen gaan ze zo snel mogelijk aan de slag. In Turkije zijn al meer dan 7800 mensen levend onder de puin vandaag gehaald. Veel mensen zijn dakloos geworden. Ze worden opgevangen in scholen en in overheidsgebouwen. De reddingsacties gaan vannacht door. Turks president Erdogan heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd. Het Rode Kruis heeft al meer dan 700.000 euro opgehaald op Giro 7244... voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vanmiddag opende de hulporganisatie het Giro-nummer. Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen... en zorgt voor eerste hulp. Ook vangt de organisatie mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt. Minister Ollongren van Defensie meldt dat Nederland tot nu toe 1 miljard euro aan militaire steun heeft gegeven aan Oekraïne. Een deel van dat bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. De Amerikaanse kustwacht is nog altijd op zoek naar de Chinese ballon... die zaterdag uit de lucht werd geschoten. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld... waar de scheepvaart niet mag komen. Volgens de Amerikanen was het een spionageballon. De Chinezen zeggen dat het een weerballon was. Justitie eist, eist vijf jaar cel tegen twee mannen die verdacht worden van het op grote schaal stelen van elektrische fietsen. Tegen een derde verdachte is 2,5 jaar cel geëist. Justitie ziet de mannen als kopstukken van een criminele bende. Ze staanden de fietsen op bestelling en smokkelden die vervolgens naar hun geboorteland Polen. Het weer tot besluit. Vannacht is het helder en gaat het 1 tot 4 graden vriezen. Ook kan het mistig worden. Morgen veel zon, weinig wind en met 5 graden iets koeler dan vandaag.